Dat systeem zorgt ervoor dat we precies weten waar welke trein op welk moment rijdt. En op het moment dat daar dus een storing in zit, kan het treinverkeer niet veilig plaatsvinden. En tot die storing is opgelost, rijden er maar erg weinig treinen van en naar Rotterdam. Hoe lang dat gaat duren, dat durft ProRail nog niet te zeggen. Hun tip? Check de reisplanner voordat je op pad gaat. Een behoorlijke stank in het zuiden van Limburg vanochtend. Even verderop in Luik in België stond een recyclingbedrijf in brand. De lucht waaide de grens over naar onder meer Maastricht, Valkenburg en Sittard. De brand daar is inmiddels onder controle. De stank wordt ook minder omdat de wind waait. In Purmerend hoorden mensen gisteren een flinke knal. Daar ontplofte iets voor een huis. De voordeur en een stukje tuin liggen aan diggelen. De politie denkt dat iemand een zwaar stuk vuurwerk heeft afgestoken. De bewoners waren thuis, maar er raakte niemand gewond. En weet je nog, het Fire Festival op de Bahama's in 2017. All these models, like in the Bahamas. The most insane festival the world has ever seen. Ja, dat was de belofte. Exclusief eten en drinken, verblijven in een luxe villa en grote namen op het podium. Nou, dat viel vies tegen de topartiesten bleven weg en de maaltijd bestond slechts uit een droog bammetje kaas. Bezoekers betaalden duizenden euro's en daarom ging de organisator de bakken in voor fraude. Maar nu is hij weer vrij en is hij van plan om een tweede editie te organiseren. De eerste 100 kaarten zouden al verkocht zijn. Over de line-up, datum, locatie en het menu is nog niets bekend.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 Wat moet jij dagelijks doen om je goed te voelen? En wat zou je zo af en toe nog extra kunnen doen? Bij deze bijeenkomst gaan we samen kijken naar je ideale toolbox voor je dagelijks onderhoudsplan. De deelname is gratis, maar je moet je eigen wel even opgeven via de balie 5740330 5740.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 die succesvol was in de jaren 60, 70 en 80 van de 20e eeuw. De Four Tops kenden elkaar al sinds de middelbare school. Daar was het ook zo dat ze met elkaar begonnen te zingen. Het begon onder de naam The Four Aims. In 1956 kregen ze een contract aangeboden... Om verwarring te voorkomen met de Ames Brothers kozen ze ervoor hun groepsnaam te wijzigen in Four Tops. Onder contract bij Chess slaagde de groep erin niet door te breken. Een ontmoeting in 1963 met Barry Gordy was daar verandering in brengen. Hij bood aan een contract af bij Motown. Hier zijn de Tops met Yesterday Dreams. yesterday's dreams today are all sorrow just like your love girl fading away yesterday's love won't last till tomorrow Zandvoort heeft een popkoor. De Beachpopzingers. En dit fantastische koor bestaat dit jaar 20 jaar. En dat vieren ze met een jubileumconcert op zaterdag 16 september in Theater de Krocht. De kaarten voor het concert zijn te koop bij de Bruna. De kaartjes kosten 10 euro, inclusief één consumptie. Het concert is zoals ik al zei 16 september en de aanvang is 20 uur. En de zaal is open om half acht. Graag tot 16 september. Four Non met WhatsApp. Zondag 3 september van 4 tot 5 voor 12. De derde en laatste editie van Zandvoort Alive in het festivalseizoen van 2023. De festivals van Zandvoort Alive zijn gratis toegankelijk. Er is wel een 20-plus deurbeleid. Mango Beach Bar, Strandpaviljoen 15. En we gaan door met Gigi Kale, After Midnight.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 Going back in time on the sounds of the nation. ZFM. Flashback. Radiocollega Bart van der Meer heeft elke week een item over vervlogen tijden in de Engelse top 40. Van 60 jaar geleden. Hij schreef deze week het volgende. Een gedenkwaardig moment voor de Beach Boys. Op deze dag in 1963. Ze kwamen de UK Top 40 binnen met Serving USA op nummer 34. En dat was meteen de hoogste notering. Later, drie jaar later, deden ze het wel iets beter met Good Vibration. Maar nu moeten we het nog even doen met hun eerste UK-hitje. Beach Boys met Surfing USA. everybody be like California. bushy blonde here, serving USA. USA. Tell the teacher we're serving, serving USA. and Hang your knees and slide outside Pacific Palisades.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 ZFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Op 25, 26 en 27 augustus komt de Formule 1 naar Zandvoort. Om ons dorp klaar te maken voor het ontvangst van meer dan 100.000 bezoekers... zullen er een paar dingen anders zijn dan dat u gewend bent... Op grote lijnen is dit vergelijkbaar met hoe het was in 2021 en 2022. Er zal dus weer een beroep worden gedaan op uw flexibiliteit en uw aanpassingsvermogen... om er ook dit jaar een mooi reeksweekend van te maken. We doen ons best om hier ervoor te zorgen dat uw normale leven zoveel mogelijk kan door blijven gaan. Dit is een prioriteit van ons college... Daarom hebben zij onlangs een aantal besluiten genomen... die de leefbaarheid, veiligheid en de bereikbaarheid van ons dorp moet garanderen. Het tijdelijke afsluiten van diverse wegen in en rond Zandvoort... inclusief de toegangswegen. Het afsluiten van de spoorwegovergangen in Zandvoort... bij de Halterstraat, Vondellaan en bij de Van Lennepweg... tijdens en vlak voor de racedagen. De spoorwegovergangen zullen daardoor constant gesloten blijven op deze dagen. van De tweede bel, dan de trap naar boven. Je weet dat als ik voor je sta, dat ik voor je ga, dat ik alles doe voor jou. En wat ik in je ogen zie, doet mij verdriet. Dus stil maar lief. Als de draaien in je hart. Dit was Jaap Rezema met Alles Komt Goed.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 En die is geboren in 1985 en die wordt dus vandaag 38 jaar. Vicky Leandros, Griekse-Duitse zangeres. En die is geboren in 1949 en die wordt dus vandaag 74 jaar. Naast Griekse en Duitse heeft ze ook veel nummers in het Frans en het Engels gezongen. Ook nam ze verscheidene nummers op in het Japans, Nederlands, Italiaans en Spaans. In totaal heeft ze bijna 80 albums uitgebracht. Daarnaast zijn er vele compilaties en heruitgaves verschenen. Vicky Leandros raakte internationaal bekend door haar deelname aan het Eurovisie Songfestival. Eerst in 1967 voor Luxemburg met L'amour et bleu werd ze in dat jaar vierde. In 1972 werd ze opnieuw door Luxemburg uitgezonden naar het Eurovisie Songfestival en ditmaal won ze met Après Toi. Hier is Vicky Leandros met Après Toi.